Mark Hokke met het NOS-journaal. In Noord-Irak worden de stelt die zijn uitgebracht in het referendum over onafhankelijkheid voor Iraakse Koerden. De eerste uitslagen worden morgen verwacht. De verwachting is dat een ruime meerderheid van de ruim 5 miljoen kiesgerechtigden voor een onafhankelijk Koerdistan heeft gestemd. De opkomst was in elk geval hoog. Volgens een Koerdisch tv-station heeft 78% van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht. Eerder vandaag dreigde de Turkse president Erdogan met een militaire actie in het noorden van Irak. Hij zei dat een onafhankelijk Koerdistan voor Turkije onacceptabel is. De Noord-Koreaanse minister Ri van Buitenlandse Zaken heeft in New York opnieuw dreigende taal gesproken tegen de Verenigde Staten. Hij zei dat Noord-Korea het recht heeft om Amerikaanse bommenwerpers neer te schieten, ook als die zich niet in het luchtruim van Korea bevinden. Ri zei verder dat president Trump de oorlog aan Noord-Korea heeft verklaard... met zijn bericht op Twitter waarin hij schrijft dat het Noord-Koreaanse regime het niet lang meer zal maken. De minister zei verder dat Noord-Korea oprecht niet wil dat de harde teksten van de afgelopen dagen worden vertaald in echte acties. Niemand heeft ooit opdracht gegeven om de Molukse treinkapers in de punt te doden. Dat zeggen twee mariniers die bij de bestorming van de gekaapte trein in 1977 betrokken waren. Ze deden hun verhaal aan de rechter. Nabestaanden van de twee omgekomen Molukkers hebben een zaak aangespannen. Ze zeggen dat de kapers in koele bloeden zijn geëxecuteerd door de mariniers. In totaal worden elf mariniers gehoord. Feyenoord-verdediger Erik Bottekien is tot de winterstop uitgeschakeld. De Braziliaanse verdediger kreeg tijdens de wedstrijd tegen NAC dit weekend last van zijn knie. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat Bottekien een kruisbandblessure heeft... en pas na de winterstop weer in actie kan komen voor Feyenoord. Het weer droog en vooral in het zuiden klaart het op. Vannacht meer opklaringen en een graad of acht.